Levi van Eck met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid te praten over het aannemen van een neutrale status... als onderdeel van een vredesovereenkomst met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd in een interview met Russische journalisten. Zelensky wil wel dat de bevolking zich eerst over de kwestie kan uitspreken in een referendum. Een neutrale status houdt in dat Oekraïne zich niet kan aansluiten bij bijvoorbeeld de NAVO... De Russische mediawaakhond had media in Rusland van tevoren gewaarschuwd... om geen aandacht te besteden aan het interview met Zelensky. De toezichthouder gaat onderzoek doen naar de mediaorganisaties... die het interview hebben afgenomen. De volgende ronde van vredesbesprekingen tussen Oekraïne en Rusland is in Turkije. Er zijn drie dagen vooruitgetrokken en de besprekingen beginnen morgen in de stad Istanbul. De Oekraïense president Zelensky noemde eerdere onderhandelingen zwaar... Beide partijen beschuldigen elkaar van het onnodig ophouden van het overleg. Op de plek van het verkeersongeluk in Kaam in Brabant... waarbij gisteren twee jonge kinderen omkwamen... zijn bloemen en knuffels neergelegd. De auto waarin de kinderen zaten botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Een kind van vier jaar overleed ter plekke. Een baby van nog geen jaar overleed later in het ziekenhuis. Hun moeder en een derde kind liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. In Utrecht komen tijdelijk 200 crisisopvangplekken voor asielzoekers die nu nog in Ter Apel zitten. De plekken zijn bedoeld voor niet-Oekraïnse asielzoekers... en moeten de druk verminderen op het overvolle opvangcentrum in Ter Apel. Daar dreigt volgens het COA een noodsituatie te ontstaan. Er verblijven nu 700 mensen, terwijl er plek is voor 275. De asielzoekers kunnen in Utrecht maximaal vier weken blijven. Daarna moeten ze doorstromen naar een andere locatie... die het COA nog moet vinden. Het weer. Vannacht is het helder en liggen de temperaturen tussen de 2 en 5 graden. Vooral in het noorden kan wat nevel of mist ontstaan.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 inside your heart. You don't have to. Ik verlang naar het leven, naar een lach en een feest. Het begint meestal vrijdags, als het vijf uur is geweest. We gaan met z'n allen dan gezellig op stap. En zingen steeds weer als er een wordt gedaan. Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij het hier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haan gaat kraaien de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer verkeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een wie, je leeft nog steeds op aarde, dan vinken wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet verlaat, maar zoals de haagert kraaien, doen wij het licht wel uit en zingen wij nog.